Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is super makkelijk om op school aan illegaal vuurwerk te komen. Dat blijkt uit onderzoek van mijn collega's bij NOS Stories. Lisanne weet hoe de scholieren die in vuurwerk dealen te werk gaan. We hebben met verschillende handelaren gesproken. Ja, in eerste instantie halen zij dat vuurwerk natuurlijk. Dat halen ze bij dealers eh, in het buitenland. En als alles geregeld is, ja, nemen ze het mee naar school. Eh, en dan wordt, er, eh, wordt dat overgedragen in pauzes, bij de kluisjes, in toiletten. Ja, en zo vindt die handel een beetje plaats. Op zeker 275 scholen wordt op die manier zwaar vuurwerk verhandeld, ontdekte Stories. Veiligheid NL zegt dat het supergevaarlijk is om vuurwerk meer mee naar school te nemen. Ze zien ook dat meer jongeren gewond raken door het afsteken van vuurwerk. SP en ChristenUnie willen online gokken aan banden leggen. Zij vinden dat het kabinet niet snel genoeg ingrijpt en daarom doen ze het zelf maar. Ze komen met een initiatiefwet. Daarmee willen ze vooral voorkomen dat jongeren worden verleid om te beginnen met gokken. Zorg gewoon dat zij beschermd zijn, dat zij niet telkens door reclames naar de goksites worden gelokt. Dat zij niet met geleend geld kunnen spelen, dus niet met een creditcard. En zorg dat ze ook niet te veel geld kunnen vergokken. En in de tweede plaats ook handhaving. Want we zullen de duimschroeven aan moeten draaien bij die gokbedrijven. En dat willen ze bijvoorbeeld doen door gokbedrijven te verplichten om meer geld af te dragen aan verslavingspreventie. En hulppieten die nog op zoek zijn naar een speciaal pak... die moeten in Almere zijn. Jan knutselt daar op zijn zolderkamer de gekste creaties in elkaar. Dit is natuurlijk wel heel erg eh, kitscherig. Kijk, dit hoort niet. De kwastjes, dat maakt het natuurlijk weer even lekker kitsch. Ik heb extra veel stenen op deze gezet. En je ziet nu weer dat ze allemaal de ouderwetse pietenpakken willen. Dus gewoon de effen kleuren met de biesjes op de armen en eh, wat statige kostuums. Hij kwam op het idee doordat hij zelf als hulppiet jarenlang meeliep bij de intocht in Almere... en elk jaar wel wat anders wilde als outfit. Het weer nog kan het niet mooier maken dan het is. Het wordt een grijze dag met in het hele land winterse buien... met harde windstoten en af en toe ook een klap onweer. Het wordt 4 tot max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits voor de woensdag met nogal wat problemen erin. Op de A7 den Hoeven richting Zaanstad tussen Wochtem en Purmerend Noord... 12 kilometer file met drie kwartier vertraging. Door een spoedreparatie aan de vangrail is de linkerrijstrook dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade... 10 kilometer file met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Knopend en Purmerend... 6 kilometer door een stilgevallen vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier kwartier. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen 13 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud.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 Een paar dagen geleden gaf Biden al groen licht om zogenoemde Attackums-raketten in Rusland te gebruiken. Sinds 6 uur vanochtend staken verkeersleiders van ProRail, ditmaal in het zuiden. Daardoor rijden er tot 9 uur geen treinen in Limburg en een groot deel van Noord-Brabant. In de farmersalade van Joma zitten mogelijk koperen deeltjes. De salade lag in bijna alle supermarkten. Mensen die het product al hadden gekocht kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer, winterse buien en met name in het binnenland kan tijdelijk wat sneeuw blijven liggen.